Uur. Het is van Kesteren met het NOS-journaal. Bij rellen rondom de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem zijn zeker zeven Palestijnen gewond geraakt. Dat zegt de Palestijnse tak van hulporganisatie Rode Halve Maan. De Israëlische politie bestormde de heilige Tempelberg afgelopen dag... waar op dat moment veel moslims bijeen waren. Volgens Israëlische media trad de politie op vanwege rellen. De spanningen tussen Israël en de Palestijnen heeft dit jaar al aan 170 mensen het leven gekost. Eieren zijn in de Europese Unie nog nooit zo duur geweest als dit jaar, dat zegt het CBS. De afgelopen 12 maanden steeg de prijs gemiddeld met 30 Dat komt door dure voeding en de vogelgriep. Daardoor zijn er een stuk minder kippen. In Nederland steeg de prijs met een kwart, maar bijvoorbeeld in Tsjechië zijn eieren twee keer zo duur geworden. De politie onderzoekt de dood van 23 katten in Lelystad. Ze waren in, werden in een paar maanden tijd uit het kanaal gehaald. Afgelopen zaterdag werd het laatste dode dier ontdekt. Verontruste buurtbewoners hadden zelf al een onderzoek ingesteld. Ze schakelden een veterinair forensisch team in. Hun werk is overgedragen aan het onderzoek van de politie. De Amerikaanse ex-president Trump is weer terug in Florida. In de rechtbank in New York werd hij de eerste oud-president die vervolgd wordt. Er worden hem 34 strafbare feiten ten laste gelegd. Trump heeft niet schuldig gepleit aan alle aanklachten. Daarna is hij met zijn privévliegtuig weer naar Florida gevlogen. Daar zal hij later deze nacht een toespraak houden voor zijn achterban. En het is SV Spakenburg niet gelukt om PSV thuis te verslaan in de KNVB-beker. De amateurclub verloor met 2-1 van de Eindhovenaren. De bekerfinale is op 30 april. Dan staan PSV in de Kuip tegen Feyenoord of Ajax. Die spelen komende dag om 8 uur de tweede halve finale. Het weer. Vannacht is het helder en kan het overal een paar graden vriezen.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 His girl is a bum to me. Like that boy is a cop. Saying he home, but I know where he at. Like, bet he blowing her back. Think about me, cause he know that it's fat. Damn. And it been what it been.